En vandaag worden de aanslagen herdacht. Dat is volgens mijn collega Frank niet alleen belangrijk voor de nabestaanden, maar ook voor overlevenden. Het is belangrijk voor die mensen dat er wordt stilgestaan bij het bloedbad van tien jaar geleden. Er wordt respect betuigd ook met de mensen die toen zijn doodgeschoten. Zo'n ceremonie hoort eigenlijk een beetje bij de verwerking voor die mensen. En nu, tien jaar later, is er natuurlijk ook nog een heel speciaal moment. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat heel Frankrijk nu eventjes weer meerouwt. De aanslagen van Parijs zijn opgeëist door IS. Maar één dader overleefde de aanslagen. Hij zit levenslang in de cel. Over vijf jaar kunnen vrouwen met zeer dicht borstweefsel een aanvullende MRI-scan krijgen bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Die vrouwen hebben meer kans op het krijgen van kanker en de tumoren zijn moeilijker te ontdekken. Volgens mijn collega Merel wil de patiëntenvereniging dat die extra scan sneller wordt ingevoerd. En het gaat om best veel vrouwen. 1 op de 12 vrouwen ehm, heeft in de bevolkingsonderzoeksleeftijd van 50 tot 75 uh, eh, zeer dicht borstklierweefsel En ja, dan heb je toch tot twee keer zoveel kans op borstkanker. Maar ja, eh, eh, staatssecretaris Stiele zegt... tot nu toe was het perspectief dat het pas over zo'n tien jaar zou worden ingevoerd. Dus ja, dan is het toch wel een heel stuk sneller. Volgens de staatssecretaris kan het niet sneller... omdat er al wachtlijsten zijn voor het maken van een MRI. En de schrik zit er nog steeds flink in in Moerdijk. Dat Brabantse dorp wordt in de toekomst met de grond gelijk gemaakt... om plaats te maken voor een industriegebied. Gisteravond was er een bewonersbijeenkomst voor bezorgde inwoners. Maar na anderhalf uur praten waren hun zorgen niet weg vertelt verslaggever Kees van Dam. Bewoners vragen zich af hoeveel zal er nog geïnvesteerd worden in de leefbaarheid in onze gemeente. En hoe komt de financiële compensatieregeling eruit te zien voor moerdijkers die hun huis gedwongen moeten verkopen. Eén ding lijkt wel zeker, het gaat zeker wel een jaar of tien duren, dit hele project. Het weer, vanmiddag steeds meer wolken. Het kan ook gaan regenen, maar het is wel zacht voor de tijd van het jaar... met 14 tot 17 graden.